Nee, volgende week heb ik het niet over Hilversum. maar over de Walk of Fame. Oh ja, Walk of Fame. Ja. Heel kort dan. 22 mei is de opening van de Walk of Fame. Initiatief vanuit eh, gemeente Zandvoort en VVV Zandvoort. Ja. Eh, ja, dat wordt een happening. Het wordt hartstikke mooi. Dit wordt wel weer een extra toeristische trekpleister. Dat geloof ik meteen. Er komen ook een hoop namen die daar eh, eh, worden vereeuwigd komen ook zelf. Dus ja, dat eh, wordt weer een mooi evenementje voor Zandvoort. Goed, dankjewel voor je dankjewel. komst. dit programma werd gemaakt door Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal een klein beetje. ben Zonneveld, dankjewel. Ja, bedankt. En natuurlijk Pascal van der Beek ook voor de techniek hier bedankt. Nou, en de volgende week zitten we hier natuurlijk hier weer tussen 10 en 12 in Hotel Hoogland.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 De vuilnismannen in Amsterdam en Utrecht gaan morgen weer aan de slag. Dat is het gevolg van het CAO-akkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gesloten met de bonden. De gemeenteambtenaren krijgen dit jaar een eenmalige uitkering van 1,5 procent. En volgend jaar is er een loonsverhoging van een half procent. Ook gaat de eindejaarsuitkering iets omhoog. De negenjarige jongen die de vliegramp in Tripoli heeft overleefd is onderweg naar Nederland. Samen met een oom en een tante wordt Ruben met een ambulancevliegtuig teruggevlogen. Experts van het landelijk team Forensische Opsporing beginnen vandaag in Libië met het identificeren van de slachtoffers. Bij de vliegramp kwamen 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Het Thaise leger waarschuwt betogers in Bangkok dat er zonder pardon met scherp wordt geschoten. Het deel waar de demonstranten al weken demonstreren tegen de regering van premier Abhisit is van de buitenwereld afgesloten. Iedereen die het gebied binnengaat riskeert te worden neergeschoten. Bij de gevechten in Bangkok zijn zeker 17 mensen omgekomen. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt. De man die vorige maand in het oosten van China 29 kinderen en drie leerkrachten neerstak is ter dood veroordeeld. Hij zou tot zijn daad zijn gekomen vanwege boosheid op de maatschappij. De man kan nog in beroep. Op Chinese scholen zijn de laatste tijd verschillende steekincidenten geweest. 27 mensen kwamen daarbij om, meer dan 80 raakten gewond. Een Française die vorig jaar in Iran werd gearresteerd voor spionage zal worden vrijgesproken. Dat heeft volgens persbureau Reuters haar advocaat gezegd. De Française werd opgepakt omdat ze foto's had gemaakt van de protesten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen en die naar Frankrijk had doorgestuurd. Ze mag binnenkort Iran verlaten. Dan het weer in het oosten en noordoosten bewolkt, elders zonniger. Later op de dag overal stapel- en sluierbewolking. maximaal tussen 12 en 14 graden. Morgen vrij zonnig en een paar graden warmer. Dit was het NOS.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 Dit is een nieuwe editie van de Muziek Boulevard op jouw zaterdagmiddag. Gaan we kijken wat er allemaal gebeurd is in het verleden op 15 mei. We gaan kijken wat er, wie er allemaal jarig zijn, wie er overleden zijn. Andere mooie berichten. Jou ga ik ook vertellen wat er... Eh, ja, wat er allemaal in de bioscopen te zien is, et cetera, et cetera. Wat je eigenlijk allemaal van me gewend bent. En veel mooie muziek. Heel veel mooie muziek zelfs.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 ja, dat is wel leuk. Maar dit was Nelly Furtado niet. Er stond er nog een andere bij van 1997. Kijken wat dat is. anders gaan we snel door met het volgende nummer. Nou, tot op heden klinkt het lekker.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 Nou, gezellig toch? Welk nummer was dat eigenlijk toen? Uh, it's Not Fair. It's Not Fair. Oh, netjes. Het is tenminste niet hetzelfde nummer, dat scheelt weer. Want mijn lieftallige collega had hem net ook al gedraaid. Ja, dat wist ik natuurlijk niet, We gaan eens kijken wat er, wie er allemaal jarig zijn op 15 mei. Want de gebroeders Ronald en Frank de Boer zijn vandaag jarig. Zijn weliswaar 40 jaartjes oud al geworden. Brits rockmuzikant is 62 geworden, Brian Eno. Ja, en Job Pannenkoek. Nederlands regisseur zou vandaag jarig zijn. Die is in 1943 geboren, maar is overleden op dinsdag 29 juli 2003. Nou, gaan we verder kijken in het verleden. Truus Dekker bijvoorbeeld, Nederlands actrice. Die is 88 jaar geworden vandaag. En Paul Samuelson, Amerikaans econoom, die zou vandaag jarig zijn. Die is in 1915 geboren. Zo lang kan je het ook niet volhouden, want die is op zondag 13 december 2009 overleden. Nou, er zijn niet alleen mensen jarig vandaag. Er zijn ook mensen overleden op 15 mei. Ja, logisch natuurlijk zou je denken. Rick van Steenbergen, Belgisch wielrenner. Die is in 2003 overleden op 15 mei is geboren in 1924. Nederlands ondernemer van het Schroevers Instituut, Adriaan Schroevers, geboren woensdag 29 april 1891 overleden in 1965. En Nederlands schrijver Menno ter Braak, in 1940 overleden op 15 mei, maar geboren op zondag 26 januari 1902. Dan zou direct kijken wat er nog allemaal gebeurt op 15 mei. Bijvoorbeeld de nieuwe partij van de lijst Pim Fortuyn komt op woensdag 15 mei 2002 met 26 zetels in de Tweede Kamer. Houdt het ook niet lang vol overigens, want daarna is meteen dat hele kabinet geklapt er is nog veel meer gebeurd natuurlijk op 15 mei. Dat ga ik jou zo direct vertellen. Zo direct geef ik jou ook nog een bioscoop top tientje door. En eh, ja, een mooie krant die de redactie weer voor me heeft klaargelegd. Gaan we ook even een beetje doornemen. Meisje zonder rijbewijs krijgt bijvoorbeeld een rijverbod. En feestganger sterft na Facebook cocktailparty. Nou, dat kan allemaal niet gekker worden. En natuurlijk veel mooie muziek. Dit is van Velsen voor jou. seldom fair, but it's far from through. Dust of the fear that's blinding you. Risk a second take, take a leap of faith. Irene Cara en Flashdance. En daarvoor natuurlijk Van Vels met Sunday. Ga eens even de kranten bijpakken en kijken wat er allemaal gebeurd is. Want de Zweedse postzegel zou dit weekend voor een slordige 6 miljoen euro onder de hamer kunnen gaan. Waar gaat het over nou? nogthans werd de postzegel ooit door een 14-jarige jongen uit de vuilnisbak van zijn grootmoeder gevist. Van de Trey Skilling Banco Geel is slechts één exemplaar bewaard. In 1885 werd de postzegel door een jongen uit de vuilnisbak van zijn grootmoeder gehaald. Hij verkocht hem aan een verzamelaar voor amper 7 Zweedse kronen. Nou, volgende week zou de postzegel in Genève veel meer kunnen opleveren. De postzegel uit 1855 is geel en dat was eigenlijk een drukfout, want het moest groen zijn. Nou, dit exemplaar is al een paar keer van eigenaar veranderd en telkens leverde het een recordbedrag op. De laatste keer was, dat hij verkocht was in 1996 en dat was het 1,9 miljoen euro. Nou gaat hij waarschijnlijk 6 miljoen euro opleveren. Dat is een hoop geld hoor. Wat gebeurt hier nou allemaal achter me? Albert-Jan komt er opeens bij staan. Levensgevaarlijk. Kijk wat Albert-Jan deze week nou weer heeft meegenomen voor me. Ja, hij heeft wat moois. Nou, rijbewijs heeft ze niet, ik zei het net al. Maar haar eerste rijverbod heeft de 17-jarige Tracy D. uit Deelbeek wel al op zak. De politierechter gaf het meisje een rijverbod van 15 dagen... omdat ze vorig jaar te voet de sporen aan het station van Deelbeek overstak... terwijl de slagbomen naar beneden waren. Nou, wanneer Tracy ooit haar rijbewijs haalt... zal ze dat dus meteen de eerste twee weken niet mogen gebruiken. Dat schrijft het laatste nieuws afgelopen vrijdag. Nou, het meisje vertelde aan de rechter dat ze gehaast was en dat ze daardoor de slagbomen negeerde. Eind 2007 kwam bij de overweg aan het station van Deelbeek nog een vrouw om het leven toen zij gegrepen werd door een trein. Ook zij had de spoorweg overgestoken terwijl dat de slagbomen naar beneden waren. Maar weet allemaal, wacht tot het rode gedoofd is. Want het is en blijft gewoon levensgevaarlijk. Zo direct gaan we kijken wat er nog verder gebeurd is op 15 mei. Maar is een mooi nummer van de Steppenwolves, Born to be Wild. dancing with the wind. jij het kan verstaan, dan mag je mij even opbellen. als ze nou allemaal precies zingt. We kennen hem natuurlijk wel in de Engelse versie, Wherever, Whenever. Maar dus in de eigen taal zo werkt, hij. Dan heb ik het natuurlijk over Shakira. En daarvoor hoorde u een mooi nummer van Status Quo. You're in the army now. Nou, we gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is op 15 mei in het verleden. Want het 100-jarig bestaan van Philips gaat op woensdag 15 mei 1991 wegens de omvangrijke saneringsoperatie die aan de gang is dan stilletjes voorbij. Op zondag 15 mei 1988 beginnen Sovjet-troepen Afghanistan te verlaten. En op maandag 15 mei 1972 raakt George Wallace, de gouverneur van Alabama en democratisch presidentskandidaat, zwaar gewond als hij wordt neergeschoten door Arthur Bremer. Nog verder in het verleden, ja wel een jaartje daarvoor. Op zaterdag 15 mei 1971 voeren handlangers van Radio Veronica een bomaanslag uit op concurrent Radio Noordzee. De echte piraten, om het zo maar te zeggen. Op zondag 15 mei 1955 wordt Oostenrijk weer een onafhankelijke, soevereine staat. En op woensdag 15 mei 1940 capituleert het Nederlandse leger. Die mag je me zo uitleggen. Op vrijdag 15 mei 1931 verschijnt de <laughs> encycliek Quadro Quasimo Anno met uitgesproken standpunten van de paus over het sociaal vraagstuk. Ja, je moet het maar weten. Je moet het maar weten. Ja, over de paus. Dus dat heb ik net van de redactie een eh, klein artikeltje maar voor mijn neus gekregen. Komt uit het nieuwsblad. Paus noemt abortus en homohuwelijk gevaarlijke dreiging. Nou, dat is zo'n lang artikel, daar ga ik je niet mee lastigvallen. Waar ik je wel mee ga lastigvallen is dat New York... Ja, New York hebben we in Amerika hebben ze weer wat geks verzonnen. Want met de zomer om de hoek doen we de beelden op van ronkende airconditioners. Zonder die apparaat is gewoon namelijk niet uit te houden in de huizen en de winkels. Het kost echter helaas veel energie om al die koelers draaiende te houden. De stad denkt dat een redelijke simpele ingreep een boel kan verhelpen. Want vandaag is namelijk de NYC Cool Roofs Program van start gegaan. En dat bestaat eruit dat mensen worden aangespoord hun dak wit te verven. Ja, inderdaad, je hoort het goed, een reflecterende laag witte verf om de energierekening omlaag te brengen. Nou, New York hoopt voor augustus 1 miljoen vierkante voet. Oftewel 93.000 vierkante meter dakbedekking te hebben beschilderd met een speciale verf. Die oppervlaktetemperaturen tientallen graden lager kan krijgen. Ik heb de sissersissers voor je. white guy. a 31. Friends say he's trying too hard and he's not quite hip. But in his own mind, he's the, he's the dopest rap. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Spring met Pretty Fly for White Guy. En de Four Sisters Sisters met Stits on the Radio. Het is alweer bijna 1 uur. Het uurtje gaat er alweer snel voorbij. Ik heb even een klein beetje een uh, weerberichtje voor je. Opgesteld op zaterdag 15 mei om 11 uur 25 om precies te zijn. Op veel plaatsen is er sluierbewolking aanwezig. Ook schijnt de zon af en toe. Het blijft overwegend droog en de middagtemperatuur ligt dan rond de 13 graden. De wind komt uit richtingen tussen west en noordwest en neemt toe tot matig met een kracht van 3 à 4. Komende nacht zijn er opklaringen. De minimumtemperatuur loopt uit 1 van de graad of 7 in het kustgebied tot plaatselijk 3 graden in het zuidoosten van het land. De kans op nachtvorst is erg klein geworden. De west-noordwestelijke wind is zwak tot matig en in het Waddengebied vrij krachtig. Morgen zijn er meer perioden met zon en de temperatuur loopt dan op tot zo'n 15 graden. Er staat een matige westelijke wind in het Waddengebied is deze vrij krachtig. Aan het eind van de middag neemt het in het westen de bewolking weer toe en in de avond kan daar wat regendruppeltjes dus dan gaan vallen. Nou, de verwachtingen gaan we even niet bekijken. Misschien dat we dat het volgende uur voor je gaan doen. Volgende uur staat in het teken van, ja, nog meer mooie muziek. Nog meer slapgouwe hoer van Mo. Maar dan zijn jullie wel gewend ondertussen, denk ik toch? Tot aan nieuws hoor je Mo nummer van mij van YouTube. En dat gaat eigenlijk over morgen. Sunday Bloody Sunday.